Stubenitski met het NOS-journaal. Onder homoseksuelen bevinden zich psychische problemen. Vooral lesbische vrouwen zijn vaak psychisch ongezond, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Bij die groep gaat het om 10%. Bij homoseksuele mannen is dat 5%. Onder de gehele Nederlandse bevolking ligt het percentage op 3%. Verder blijkt dat homo's vaker dan hetero's een zelfmoordpoging doen... Volgens het SCP hebben de suïcidale neigingen onder homoseksuelen te maken met minderhedenstress, Mensen zouden bang zijn om af te wijken en krijgen negatieve reacties. Het Eerste Kamerlid Kofferman van de Partij voor de Dieren heeft aangifte gedaan vanwege de ruiming van kalkoenen in Kelpen-Oler. Volgens hem was er sprake van ernstige dierenmishandeling. Op het Limburgse bedrijf was vogelgriep vastgesteld. Ruim 44.000 kalkoenen werden zondag en maandag vergast. Dat duurde langer dan gepland door problemen met de apparatuur. Staatssecretaris Bleker erkent dat er fouten zijn gemaakt, maar Kofferman neemt geen genoegen met die verklaring en wil dat de politie de zaak onderzoekt. De aangifte van Kofferman is tegen het ruimingsbedrijf en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In Guatemala zijn vijf voormalige paramilitairen veroordeeld tot bijna 8000 jaar cel voor een massamoord in 1982. In het dorp Plan de Sanchez vermoorden ze ruim 250 indianen. De rechtbank gaf iedere militair voor elke moord 30 jaar cel. Het bloedbad was een van de ergste tijdens de burgeroorlog in Guatemala tussen 1960 en 1996. Lionel Messi heeft voor zijn club Barcelona een record aantal doelpunten gemaakt... Hij scoorde afgelopen avond het tweede doelpunt tegen Granada en het was zijn 232ste.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 Any this mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.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 Oh, no. I thought a pussycat had nine ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. you, come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blew up too. I'm the one two day. I'm the You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. where you do, eat too, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun.